uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders hoopt nog dat zijn partij in de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen groter wordt dan GroenLinks-PVDA. Die uitslag wordt zondag pas bekend, als ook in de andere EU-landen is gestemd. Volgens de exit poll krijgt de PVV zeven zetels en GroenLinks PVDA 8. Maar er is een foutmarge van één zetel. Wilders zegt dat zijn partij sowieso de grootste winnaar is. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans benadrukt juist... dat de Nederlandse kiezer voor een sterker Europa heeft gestemd... omdat ook andere pro-Europese partijen, zoals D66, het CDA en Volt... goed hebben gescoord. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat deze partijen hebben geprofiteerd van een hoge opkomst van hun achterban. De meeste PVV- en NSC-kiezers bleven thuis. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen... waardoor de twee astronauten een rondje extra om de aarde moesten vliegen... voordat ze het ruimtestation bereikten. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. Een Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden... terwijl hij onderweg was naar de D-Day-herdenking in Normandië. De 102-jarige Robert Persicidi werd vorige week onwel tijdens een tussenstop in Duitsland en overleed. Deze week overleed ook al een 100-jarige Canadese D-Day-veteraan... vlak voordat hij naar Frankrijk zou afreizen. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Canada met 4-0 gewonnen. De doelpunten werden in de Kuip gemaakt door Depay, Frimpong, Weghorst en Van Dijk. Maandag is er nog een oefeninterland tegen IJsland. De eerste EK-wedstrijd voor Oranje is volgende week zondag tegen Polen.